Jan van der Putten met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Libanese media melden vliegtuigaanvallen bij zonsopgang. Volgens Israël is Hezbollah in die wijken actief. Hezbollah zegt raketten te hebben afgevuurd op Israëlische militairen in het zuiden van Libanon. Die zijn daar vanwege een grotere operatie, zegt correspondent Nasra Habiballah. Het doel van Israël weten we is, eh, zoals zij zelf zeggen, een bufferzone creëren. Dat hadden ze eigenlijk al eh, gedaan, maar die willen ze dus nu eh, verder gaan uitvoeren uitbreiden. Dat heeft ook premier Netanyahu eh, eh, nog eens benadrukt. En vannacht vuurde Iran ook raketten af op Israël. Israël meldt aanvallen op Iraanse raketinstallaties en opslagplaatsen in Teheran. De Britse politie heeft een onderzoek heropend tegen Andrew Tate. De populaire en omstreden influencer wordt beschuldigd van seksueel misbruik in 2014 en 2015. De zaak tegen Tate werd in 2019 gesloten. Gisteren werd bekend dat de politie fouten maakte. Particuliere beleggers doen voorlopig even niets... of nemen zo min mogelijk risico op de beurs. In een maandelijks onderzoek ziet ING dat het vertrouwen van beleggers... sinds de oorlog in het Midden-Oosten is gekelderd. Een daling die we eerder zagen bij COVID of bij de start van de Oekraïne-oorlog. En ja, vooral het economisch vertrouwen. Mensen die nog een verbetering van de economie verwachten... Ja, die zijn dus bijna teruggevallen naar nul. Toch speelt er meer. Beleggers willen ook duidelijkheid over de belasting die ze moeten betalen... over hun beleggingen in de zogenoemde box door de krapte op de woningmarkt wachten jonge stellen mogelijk langer met het krijgen van kinderen, blijkt uit onderzoek van instituut NIDI. Het geboortecijfer in Nederland daalt al jaren. Uit het onderzoek blijkt dat koppels die geen geschikt huis kunnen vinden hun wooneisen niet aanpassen. Het weer, zon, vanmiddag bewolking, aan het eind van de middag regen en het wordt 9 of 10 graden.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 Doesn't wanna make it cry or sing. If there ain't no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got it can play the honky tonk like anything.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 laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.